En er gaat waarschijnlijk flink worden bezuinigd, zegt politiek verslaggever Marleen de Rooij. Wat je daar ziet is dat het kabinet te maken krijgt met hogere kosten. Hogere kosten als het gaat om de asielinstroom, hogere rentekosten. Al met al gaat het om miljarden. En dat betekent dat dit kabinet voor het eerst sinds vele jaren eigenlijk moet gaan bezuinigen. Steeds meer mensen gokken online. Sinds dat je legaal online kan gokken is het aantal gokaccounts verdubbeld. Het waren er eind vorig jaar ongeveer 860.000. De meeste gokkers verliezen geld, zegt verslaggever Bas de Vries. Klopt helemaal. Gemiddeld is dat 153 eh, euro per maand. Eh, jongeren verliezen gelukkig eh, minder geld, 54 euro per maand. Die spelen vaker maar kennelijk met minder grote inzetten. Maar het grote probleem zit natuurlijk bij die mensen binnen dat gemiddelde... die zeg maar duizenden euro's op een avond kunnen verliezen. Gokbedrijven verdienen er sindsdien goed aan. Het afgelopen jaar 1,1 miljard euro. En trek vanavond een warme jas aan als je gaat slenteren door de straten of gaat feesten. Het wordt een koude koningsnacht. Het Rode Kruis adviseert mensen voorzichtig te doen met alcohol... omdat je sneller onderkoeld raakt als je veel drinkt. En ook mensen met een kleedje op de vrijmarkt moeten rekening houden met de kou. Die kou die kan ook s ochtends nog wel aardig in de grond zitten. Dus als jij van plan bent om op een rommelmarkt spullen te gaan verkopen... neem vooral ook een stoeltje mee voor jezelf of voor je kinderen. En eh, kleed je warm aan. En ook daar drink en, eet genoeg. Eh, drink ook vooral eens een keer wat warms. En let vooral ook een beetje op elkaar. Ja, dan nog het goede nieuws. Het blijft vanavond en vannacht wel op de meeste plekken droog. Morgenochtend, als het eenmaal een beetje warmer wordt, dan is er ook wat zon. Later zijn er wat meer wolken en het wordt 12 tot 15 graden morgen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in de regio Noord-Holland. De A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Dijken en Oever. 3 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En de A9 Diemen richting Alkmaar tussen Amstelveen en Aalsmeer.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 Just like a paperback novel like an old time movie about a ghost from a wishing well in a castle dark or a fortress strong with chains 106.9 ZFM Got in pocket I'm gonna use it Intention emotion. I've been diving, detour leaning, no and me. Ik ben uitgeput. Het lijkt alsof ik val. Want ik krijg Zelfs mijn schaduw rent weg. Dit moet ik in mijn eentje dragen. Van alles geprobeerd. Ik heb het maar geaccepteerd. De illusie dat je mij zou laten. Vaak gevlucht, ik vond geen rust.